Gert met het NOS Journaal. Gerechtsdeurwaarders hebben steeds minder werk te doen. Het aantal beslagleggingen en rechtszaken tegen schuldenaren daalde aanzienlijk. De economische groei is niet de enige reden voor de dalende drukte bij gerechtsdeurwaarders. De daling is volgens de beroepsvereniging ook voor een groot deel te verklaren door de efficiëntere werkwijze. De TBS-kliniek in Almere, de Oostvaarderskliniek, kampt volgens medewerkers met grote interne problemen. In de NRC klagen medewerkers over pesterijen, discriminatie. en zou een angstcultuur heersen onder medewerkers. De problemen zouden deels komen door het enorme verloop onder het personeel. De Oostvaarderskliniek kwam deze week in het nieuws vanwege een moordzaak... waarbij drie mannen betrokken waren die in de kliniek hadden gezeten. Het slachtoffer en een van de verdachten zijn oud-TBS'er. De andere verdachte was met proefverlof. De conservatieven en Labour in Groot-Brittannië... zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren afgestraft... voor de chaos rond de brexit. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de conservatieve partij van premier May staat voorlopig op een verlies van meer dan 450 zetels. Labour van oppositieleider Corbyn levert zeker 70 raadzetels in. De oppositiepartij, de Liberaal-Democraten, die in de EU wil blijven... heeft het juist goed gedaan bij de Britse gemeenteraadsverkiezingen. De kleine christelijke partijen en het Centrum Informatie en Documentatie Israël... zijn een petitie begonnen tegen antisemitisme. Daarin wordt de Europese Commissie gevraagd om concrete maatregelen te nemen tegen jodenhaat. Zo moet er in het onderwijs meer aandacht komen voor de holocaust... en moeten joden en joodse instellingen beter worden beschermd. Ook moet de drempel om aangifte te doen van antisemitisme en haatmisdrijven omlaag. Het weer bewolkt met name in het noorden kans op een bui.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 Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.